Twee verdachten zijn opgepakt, vertelt verslaggever Hendrik Willem Hofs. Het gaat om twee Belgen, een van 22 en een van 26 jaar. Die zijn vrij snel na de overval opgepakt op de A2, de snelweg die hier door Maastricht loopt. De snelweg die door de politie gelijk werd afgezet eh, na de overval. Maar twee man zijn dus nog voortvluchtig. En die mannen hebben dus ongezien het MEC kunnen verlaten. Het congrescentrum hierachter. Terwijl ze daarbij toch allerlei beveiligers eh, zijn gepasseerd in ja, behoorlijk opvallende kledij. De overvallers gingen er dus met sieraden vandoor. Om wat voor juwelen het gaat en hoeveel ze waard zijn is niet bekend. Het wordt verboden om boven de extra beveiligde gevangenis in Vught te vliegen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is bang voor vluchtpogingen. Ook zouden criminelen met drones luchtfoto's kunnen maken om de omgeving te verkennen. Het luchtruim gaat in elk geval tot eind van dit jaar dicht. Hackers hebben alle ICT-systemen van dierentuin Artis platgelegd. De daders eisen 1 miljoen euro. Artis zegt tegen AT5 dat er direct maatregelen zijn genomen om de digitale aanval stil te leggen. Het is nog niet duidelijk of de daders persoongegevens en e-mailverkeer hebben kunnen bemachtigen. En steeds meer kinderen en jongeren kunnen Limburgs. Werken ze ook bij deze kinderopvang in Beek. Ja, je ziet dat uh, eh, pedagogische medewerkers, eh, de ene praat Nederlands, de andere praat Limburgs. Ja, en je ziet dat dat een beetje op een speelse manier ook in de groep gebeurt. Ik denk dat het zeker, eh, dat is een mooie uitdaging, denk ik. Een mooie uitdaging richting de toekomst om het te behouden. En ook om te zorgen dat de kinderen een woordje dialect blijven spreken... nodigen ze bij de opvang muzikale gasten uit. Hiep hiep hoera, hiep hiep hoera. Daar vlucht de slagroom van de Rieste Zing Vandaag kwam in Maastricht een comité van de Raad van Europa op bezoek... om te kijken hoe het met het Limburgs gaat en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat het blijft. Het weer vanavond nog een lekker zonnetje. Het koelt af daarna naar graad of 13. Morgen zonnig en warm. Later komt er wel wat bewolking.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 But if you strike out their hosts, and start telling yourself it's her loss. That's just drinking, thinking liquor. that's what I think. I'm a regular here. I see this stuff every night. Some guy in a tie will challenge a biker to fight.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 Make My Life With You werd in 1984 de 11e en Little Things in 1985 de 12e nummer 1 hit voor de Oak Ridge Boys. the day, here in the light, all I can see is you last night, lit by the moon, still by my side, love in arms open wide, and the that comes over me is enough to make me stay street. It's the words you whisper when we're drifting off to sleep. A certain way you touch me. The way you say hello. Baby, it's the little things that make me love you so. The way you pour soul. Baby, it's the little things that make me love you so. Whoa, whoa. Baby, it's the little things that make me love you so. Whoa, whoa. whoa. Baby, it's the little things that make me love you so whoa, whoa, baby, it's the little things that make me love you so. is het favoriete album van de maand. Wheel uit 1973 zal voor de meesten niet heel erg bekend zijn, maar zeker het vermelden waard. Jerry Jeff is gewoon weer een fijne Amerikanen plaat. Steve Earle en de Dukes tekenen ervoor. If I took lifespan With Me van Sarah Ryder luister, kan ik haar verzoek niet weigeren. Een juweel van een song. Getipt voor de top. good for holding hands feeling a girl's heartbeat So would you like to dance with me? I could tell you like the song As soon as it came on I saw you tapping your feet Would you like to dance with me? could be something sweet. So would you like to dance with me? A margarita would be nice, cause I'm melting like the ice. You could sweep me right off of the seat. me dance on the roof. We could dance real slow. Under the moon, we can dance in the kitchen in the rain. We could dance on the roof. We could dance real slow. Under the moon, we could dance in the kitchen. Dance down the hall. Dance de cover van deze week. Door optimaal gebruik te maken van een instrumentaal ensemble dat goed gebruik maakt van banjo's, mandolines en violen, slecht de Caleb Die Band de kloof tussen klassieke country en vintage bluegrass. once or hooking son of a gun. Now who keeps a pint? Hit out behind shoot number one. Who was riding high till a pretty girl rode him to the ground? Yeah, the crowd thinks I'm a dandy. I'm Bandy the rodeo clown. In the riding and the roping, I was closing in on number one. Now in dreams at night I ride on that silver saddle I never won. Since you left me, the whiskey takes me to the rodeo ground. Where the cowboys think I'm handy, I'm Van ride that woman took me on broke a whole lot more than this old cowboy's bone. Now the tears on my makeup melts my painted smile into a frown. Yeah, the crowd thinks I'm a dandy. I'm Bandy the rodeo clown. lot more than this old cowboy's bone. Now the tears on my makeup melts my painted smile into a frown. Yeah, the crowd thinks I'm a dandy. I'm Bandy the rodeo clown. Yeah, the cowboys think I'm handy. I'm Bandy the rodeo clown. This Country is een fraaie song van Peyton Cochran. Verder valt er niets te vinden over hem.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 voordat ze zich in de jaren 70 een volledige countryzangeres mocht noemen. Na een driejarige periode zonder verplichtingen tekende ze in 1961 een contract bij het Hickory label. Ze scoorde een gigant van een hit met Norman, maar nu eerst Nine Little Teardrops en haar versie van O Lonesome Me. ons. Nu weer naar het heden. Sinds mijn Europese tour in 2019, waarin ik gedurende een periode van zes maanden 18 verschillende landen heb bezocht en gespeeld, jeuken mijn vingers om terug te keren naar Europa. Vooralsnog moeten we het doen met Dry Country Blues van Zep Big Job South. you still grinding gear. He didn't slow down even in that curve. And I thought I saw Jesus when he started to swerve. As we were coming into town, wouldn't you know? There sat a sheriff on the side of the road too long till we saw blue lights. And Joe was getting red as rice. The police didn't give no pass after old Joe fell on his ass. It sure was a lot to lose trying to kill Dry County Blues. liquor and the beer. That's the last time we let Josephus drive. And we're all happy to still be alive. I bet he wish that he'd slow down. Now he's a gossip of the town. His mama saw him on Op haar debuutalbum Honky Tonk Heart brengt Paige King Johnson een eerbetoon aan de klassieke country en stijlen waarmee ze opgroeide, terwijl ze een moderne flair toevoegt. Ja, goedenavond dames en heren, jongens en meisjes. En welkom, u luistert naar ZFM Zandvoort. Ik wou bijna goedemorgen zeggen. Nee, dit is ZFM Zandvoort. Het is avond. Straks om 8 uur de raadsvergadering op ZFM Zandvoort. De techniek wordt gedaan door mij, door Isabel Geuranson. Nogmaals, straks om 8 uur raadsvergadering op ZFM Zandvoort. Is it too much to ask for Crossroads. Nieuw talent in de spotlight. De Australische Iron Bark Brothers zijn voor mij volkomen onbekend. Ook op internet is niets te vinden. Toch is het gelijknamige album alleszins de moeite waard. Vandaar dat ik zijn plekje in deze rubriek toebedeeld heb. Ze vertolken weer de Dusty Track Goes Back to Gundagai en Reuven Gambler. dames en heren, nogmaals straks om 8 uur de raadsvergadering hier op ZFM Zandvoort. Te luisteren op ZFM TV kanaal 40. Natuurlijk op 106.9. Via zfm-live.nl, de ZFM-app. Of eventueel direct bij de livestream van de gemeente. Straks om 8 uur de raadsvergadering hier op ZFM Zandvoort. Veel luisterplezier. de Haan. Ook over Little Roy en Lizzie is nog weinig bekend. Toch staan ze op mijn playlist van deze week, omdat ze met It's Alright aangenaam verrassen. Well, oh, this morning from a start, dark night Started thinking about Gabriel and his trumpets of bright So standing on the left, so standing on the right Waiting for the Lord to say it's alright, it's alright It's alright If you done your best, it's alright It's alright If you stood the test, it's alright gonna make me worry and grief. I talk about them down on my knees. It's alright. It's alright. If you done your best, it's alright. It's alright. If you stood the test, it's alright. It's alright, children, when the good Lord say it's alright. of Auckland. No, started work from daylight to dark when the ark was finished. No, shut the door. He said, Lord, let me rest just 40 days more. It's all right. It's all right. If you done your best, it's all right. It's all right. If you stood the test, it's all right. It's all right. Children, when the good Lord say it's all right, it's all right. It's all right. It's all right. It's all right. dat het voorbij is. En daar ben ik het mee eens. En ook Rufus Lee en The Handful. Tot volgende week. Dag. Settling down not You like it was your last day What about me? I'm sitting home again But call me Would be out of the way I think it's so out on the town And it's 4 a.m.